1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De omstreden Haagse imam die gisteren een gebiedsverbod kreeg opgelegd... gaat in beroep tegen die straf. Hij zegt dat hij juist tegen extremisme is en dat de politie dat weet. De imam mag zich voorlopig niet meer vertonen in de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Volgens justitie verkondigt hij een intolerante boodschap... waarmee hij bijdraagt aan radicalisering. De imam denkt dat de autoriteiten vooral andere imams bang willen maken... door hem aan te pakken. Albert Heijn heeft een conflict met een van zijn kaasleveranciers. Daardoor zijn merken als Leerdammer, Boursin en Lavache Curie voorlopig niet meer bij de supermarktketen te krijgen. Waar het conflict over gaat is niet bekend. Volgens de leverancier heeft het niets te maken met de kwaliteit van de kaas. De onderhandelaars in de formatie zijn blij met de flinke groei van de Nederlandse economie. Volgens VVD-leider Rutte kunnen we vieren dat Nederland uit de crisis is gekomen... en dat we de snelst groeiende economie zijn van de westerse wereld. In de ochtend op Radio 1 zei demissionair minister Kamp dat er weer over aanpassing van de lonen onderhandeld kan worden nu de economie zo sterk is. Het Chinese containerschip dat maandag vastliep in de Westerschelde had een roer dat niet meer reageerde. Het schip schoot hierdoor uit de vaargeul. Wat de oorzaak is van het defect wordt onderzocht. Het containerschip werd maandagavond bij hoogwater vlot getrokken en teruggesleept naar de haven van Antwerpen. Bij een inspectie daar kwam het defecte roer aan het licht. Het gestrande schip in de Westerschelde trok duizenden dagjes mensen. Metalen Jezus en Maria beelden langs de weg kunnen het best vervangen worden door plastic exemplaren, adviseert het bisdom Roermond. In Limburg staan veel religieuze beelden langs de weg. Volgens het bisdom komen er dagelijks meldingen binnen van diefstal van metalen beelden. Het weer, periode met zon, in het noorden vanmiddag een enkele bui en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen eerst regen, in de middag opklaringen en 19 tot 23 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoker van de ANWB.